Ongeveer twintig asielzoekers zouden zich schuldig maken aan zakkenrollerij, diefstal en vandalisme. Als ze zich niet aan het huisarrest houden, riskeren ze een celstraf van drie maanden. Minister Bussemaker vindt het zorgelijk dat zoveel leerlingen een dyslexieverklaring krijgen. Met zo'n verklaring mag je bijvoorbeeld langer over een examen doen. Op sommige scholen heeft meer dan 20% van de leerlingen zo'n dyslexieverklaring, terwijl ongeveer 10% normaal is. Het kabinet wil nader onderzoek om erachter te komen of leerlingen niet ten onrechte het etiket dyslexie krijgen. Een boekhouder van een transportbedrijf uit Rotterdam is opgepakt voor fraude. Hij zou miljoenen euro's van het bedrijf aan zichzelf hebben overgemaakt. De 55-jarige man zou het geld hebben gebruikt om huizen en luxe auto's van te kopen. Hij is half november al opgepakt. Het transportbedrijf heeft de boekhouder op staande voet ontslagen.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 as I get my hand, I've got to have my loving, and All the rest of my day is positively I'm a regular monster. How do you like your eggs in the morning? I like mine Your Ex in the Morning. Goedemorgen ZFM-luisteraars. Met de mooie klanken van Mulder en Mulder. De tune van mm, dit programma als het door mij gepresenteerd wordt. Vandaag ZFM Jazz. Met een keur aan artiesten en links naar de kerst. En natuurlijk nog niet alles weggeven. Want dat doet Jeroen volgende week. Maar we hebben een gevarieerd programma. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En veel luistergenot alvast nu toegewenst. met eh, aan de kerst gelieerde stukjes. En ik ga beginnen met uh, Gusta Turner. Gusta Turner, een, eh, Zweedse trompetist... die in de jaren 40 in Zweden een eigen prachtige uh, swingband had. En dat is min of meer bijzonder omdat de Zweden, de Scandinaviërs... in het algemeen, maar de Zweden in het bijzonder... niet veel aan jazz orkesten hebben. Het is ook een dun bevolkt land. En uh, daar komt... Uh, nou, daar komen niet veel uh, eh, jazzgrootheden vandaan. Denemarken nog wel. Daar, dat is echt een traditioneel oude stijlland. En het gek is dat in Denemarken ook heel veel Amerikanen... die in Europa neer zijn gestreken in de jaren 50, 60... Eh, heel veel succes hadden. Eh, er waren heel veel Amerikanen in Nederland, in Frankrijk wat en in Denemarken. En dat was het dan. Maar goed, Gustav Turner gaan we nu beluisteren met zijn orkest M.I. Blue heet het nummer. Teddy Wilson. En over Wilson gesproken... <laughs> geen familie, denk ik. We gaan nu naar een eh, fantastische zangeres, Nancy Wilson. Ehm, bijna al 80 inmiddels. 70 albums gemaakt. Drie Grammy Awards en gespeeld met de groten... Opnames gemaakt met Ramsey Louis, Stanley Clark, Chick Corea, Cannonball Adderley, Hank Jones. Oordeelt u zelf naar haar prachtige stem, Nancy Wilson. But Beautiful. Love is funny or it's sad Or it's quiet or it's mad It's a good thing is tearful or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heart. thinking Nancy Wilson. But Beautiful. En dan stappen wij nu in de kerstsfeer. Eh, niet helemaal, maar wel een beetje. Lekker cryptisch. Eh, als we nu over straat lopen, de radio aanzetten... welke winkel dan ook binnenkomen... dan worden wij vrolijk ontvangen door de klanken via Sky Radio... Met, eh, door de klanken van allerlei songs populaire kerstsongs. En de dames en heren jazzmuzikanten hebben dat ook eh, in ruime mate gedaan. Daar ga ik het vandaag eigenlijk niet in het bijzonder over hebben. Want dat gaat Jeroen volgende week doen. Ik ga vandaag eh, stukjes uit het randgebeuren, zul ik maar zeggen, laten horen. Of stukjes die eh, Jeroen niet gaat doen. En in ieder geval heeft de band van Count Basie samen met de Mills Brothers een prachtig stuk opgenomen. En dat gaat over de vreugden van december, de, feestelijke maand. En het nummer heet December. December ever since I can remember. It brings out love in people and the bells in every steeple are ringing loud and clear each year when Christmas Day is here and when December takes its leave. It's always on New Year's Eve it leaves us filled with holiday cheer to welcome in the brand new year. Whenever it's December, more than ever I remember that all the joy it brings each year when Christmas time is here makes December just the merry happiest month in the year. And when December takes its leave, it's always on year's eve. It leaves us filled with holiday cheer to welcome in the brand new year. Whenever it's December, more than ever I remember that all the joy it brings me cheer when Christmas time is here. Makes December. in the year. December, just the merriest month in the year. De <laughs> Prachtig. De band van Count Basie met de Mills Brothers. Ik ga nog één stukje laten horen. En waarom? Ehm, dat is een stukje dat kennen wij van... Eh, volgens mij Engelbert Humperdinck. Please Release Me is heeft er een grote pophit mee gemaakt. Maar eh, u kunt ook nu luisteren hoe de heren, de heren Mills Brothers... dat samen met eh, Count Basie gedaan hebben. Release Me. samen met Count Basie. Ik ga nu naar ehm, een groep. De groep van Rod Mason. Rod Mason, oude stijl trompetist. Die een aantal jaren eh, in de Dutch Winkelers Band heeft gespeeld. Een Engelsman. En die al jaren in Duitsland eh, woont en speelt. Met de Rod Mason Hot Five. En de Rod Mason Savannah Orchestra. Die heeft een eh, kerstcd gemaakt. En ehm, daar zingt... Eh, daar zingt mee Angela Brown. En Angela Brown heeft een stuk geschreven... Eh, dat ze gaat vertolken met de, de band van Rod Mason. Hold him close. us A little babe was born in a state. zo kan het ook. Art Pepper was dat. Betwitched, bothered and bewildered. Dan gaan we nu naar ehm, het quintet van George, George Shearing. Ehm, waarin op het moment van opname Toet Stielemans gitaar speelde. Hij, eh, Toet Stielemans is, is eh, op enig moment vanuit België vertrokken. <clears throat> Pardon naar eh, Amerika om daar zijn muzikaal geluk te beproeven... en is eh, terechtgekomen bij eh, George Shearing. En we gaan luisteren naar een nummer dat voor Zandvoort natuurlijk toepasselijk is. Sand in my shoes. pieces when somebody breaks your heart. Some somebody twice as smart as I. A somebody who will swear to be true as to do with me Who'll leave you to learn That misery loves company Wait and see I mean I wanna be around To see how he does it When he breaks your heart to bits see if the puzzle fits so fine. And that's when I'll discover that revenge is sweet. As I sit there applauding from a front row seat when somebody breaks your heart. like you. Mr. Tony Bennett, I Wanna Be Around. We gaan eh, naar Benny, Benny Goodman. Santa Claus Came in Spring. Dat is een ander tijdstip. Maar goed, voor Benny Goodman op de plaat kon dat toen. skies were blue. I heard his sleigh bells tingling the day that I met you. Santa Claus came in the spring, riding along through the daffodils, and I just saw him vanishing across the distant hills. I heard his reindeer on the ground. I thought I caught a glimpse of red, but suddenly I turned around and there you were instead. What if he hurried away? Santa Claus came when the skies were blue, and now it's Christmas every day because he brought me you. Santa Claus Came in Spring. De, eh, volgens mij, Ierse popgroep Westlife. Eh, uiteindelijk overgebleven zijn er vier heren, vier jonge mannen... die eh, behalve de popmuziek hebben ze het zeer goed gedaan... op het gebied van de jazz samenzang. En ik ga laten horen nu een stuk Let There Be Love, Westlife. Let there be you. Let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind, and occasional sparkling champagne Let there be birds to sing in the trees Someone to bless me whenever I sneeze Let there be cuckoos, a lark and a dove But first of all let there be love. klanken van Body and Soul... gespeeld door het eh, orkest van Mingus... met onder andere Roy Eldridge en Eric Dolphy... gaan we langzaam maar zeker naar de, naar de eh, klok. Klok van 11 met nieuws en daarna nog een uur ZFM Jazz... en dan ook weer aandacht aan eh, kerstgerelateerde stukken... en aandacht voor regionale muzici. Tot na het nieuws, denk ik. stuur jullie allemaal fijne dagen en een voorstel.